De eerste wedstrijd van Oranje is op 14 juni in Johannesburg tegen Denemarken. De andere twee wedstrijden worden gespeeld in Durban en in Kaapstad. Gastland Zuid-Afrika speelt op 11 juni de openingswedstrijd tegen Mexico. Ook voormalig wereldkampioen Frankrijk zit bij Zuid-Afrika in de pool. De regerend wereldkampioen Italië zit in een groep met Paraguay, Nieuw-Zeeland en Slowakije. Een paar uur voor de loting werd de officiële WK-bal, de Jabulani, gepresenteerd. De bal heeft elf kleuren die symbool staan voor de elf officiële talen en stammen in Zuid-Afrika. In Nederland zijn onnodig veel mensen zwaar ziek geworden door de Q-koorts. Dat zeggen Brabantse GGD-artsen en microbiologen zondag in het VARA-programma Zembla. Ze zeggen dat voor de overheid de belangen van de geitenboeren zwaarder wegen dan de volksgezondheid. Zo weigerde de Gezondheidsdienst voor Dieren de GGD's te vertellen op welke geitenbedrijven Q-koorts heerst. De epidemie begon twee jaar geleden met 168 mensen die de Q-koorts hadden. Een jaar later melden zich al 1000 patiënten, dit jaar 2200. Inmiddels zijn volgens Brabantse artsen elf mensen aan de ziekte overleden. Het Britse ministerie van Defensie heft de afdeling op die onderzoek doet naar ufo's. In de afgelopen 50 jaar heeft die afdeling geen enkel bewijs gevonden voor het bestaan van buitenaards leven, zegt het ministerie, ondanks duizenden meldingen van het publiek. Het ministerie noemt de kosten voor de speciale afdeling niet langer verantwoord. De UFO-afdeling bestond uit één medewerker met een telefoon en een e-mailadres. Voor het signaleren van buitenaards leven wordt voortaan vertrouwd op de radar van de luchtmacht. Met het opheffen van de UFO-dienst bespaart de Britse defensie zo'n 50.000 euro. UFO-watchers in Groot-Brittannië zijn geschokt over het besluit. Dan nog het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen.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 106.9 ZFN van de herfst.